Gestart Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens de Financial Times kondigt de Europese Commissie morgen waarschijnlijk een onderzoek aan naar een belastingconstructie van het Zweedse bedrijf IKEA in Nederland. Het meubelbedrijf zou van 2009 tot 2014 via Nederland voor bijna een miljard euro aan belasting hebben ontweken. Vorig jaar vroegen de Groenen in het Europees Parlement al aandacht voor die belastingconstructie. In een rapport van de partij staat dat de belasting werd ontweken via het bedrijf Inter IKEA Systems, dat dat is in Delft geregistreerd. IKEA zegt dat het niet in kennis is gesteld van enig onderzoek. De Hongaarse antiterreureenheid TEK heeft panzerwagens met zwaar bewapende militairen bij de kerstmarkten in Boedapest geplaatst. Op de staatstelevisie was te zien hoe de kolonne de hoofdstad binnenreed en de panzerwagens posities innamen. Het risico op aanslagen in Hongarije is volgens kenners uiterst klein. Hongarije houdt asielzoekers tegen en er zijn bijna geen immigranten met een islamitische achtergrond in het land. De oppositie noemt de inzet van de panzerwagens door de rechtsnationalistische regering van premier Orbán dan ook onnodig, onzinnig en propaganda. Minister Grapperhaus en vicepremier Schouten zijn vanavond bij de jaarlijkse viering van het Ganoukka-feest in Amsterdam geweest. Ze waren daar om solidariteit te tonen met de Joodse gemeenschap na de aanslag vorige week op een kosher restaurant. De dader was een Palestijn die vanuit Syrië als asielzoeker naar Nederland was gekomen. Op een plein werden kaarsen aangestoken in de achtarmige kandelaar, het symbool van de overwinning van het Joodse volk in een donkere periode. En Joodse jongeren bedankten de politie en de marechaussee voor het beveiligen van Joodse instellingen. Het weer, vanavond regen, in het oosten later mogelijk wat natte sneeuw. Minima vannacht tussen 4 en 1 graden. Morgenochtend in het oosten mogelijk nog een buitje.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1259 hier op CFM Zandvoort. In de late uurtjes gaan we er nog eens even hebben over New Age muziek. New Age muziek is een uh, ja, soort van rondreis, muzikale rondreis over de wereld. En zeker in eh, dit programma waar eh, de nodige wereldmuziek in zit. En dat komt allemaal van het ene label, Arc in Music. Dat is ja, eigenlijk het grootste label eh, op dit gebied. Zit in Engeland, en maar bestrijkt met zijn muziek de hele wereld, zoals ik al zei. Goed, ehm, en ja, hoe komen we erachter? Nou, via de playlist natuurlijk. Pieselradio.info, daar vind je de playlist. En eh, zij brengen je verder de wereld in. Ja, zo gaat dat. Veel luisterplezier bij dit programma hier op CFM's Antwoord.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 বাঁধন ছেড়ার হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল জোয়ার এসেছে which listening to Peaceful Radio. This is Henny Becker wishing you, your family, and friends a happy and joyous holiday season.